Er is een man van 27 opgepakt. En de politie roept mensen die in de buurt iets hebben meegemaakt op om zich te melden. Er zijn in totaal 50 vrouwen, kinderen en ouderen geëvacueerd uit de staalfabriek bij Mariupol. In het gebied in de Oekraïne geldt een staakt het vuren, zodat mensen weggehaald kunnen worden. Hier houdt Rusland zich volgens Oekraïne niet aan. Daardoor gingen de evacuaties erg langzaam. Morgen wordt er weer geprobeerd om mensen weg te halen uit de fabriek. Edgar Davids wordt assistent bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgt daarmee Henk Frazer op, die de trainer wordt van FC Utrecht. Als speler kwam Davids in actie voor onder meer Ajax, AC Milan, Juventus en Tottenham Hotspur. Ook speelde hij op drie EK's en één WK. En het was altijd een beetje een treurig stukje aan de kust. Vergane glorie noemden mensen het ook wel. Een deel van de boulevard van Scheveningen, de Noordboulevard om precies te zijn die is al een tijdje geleden helemaal vernieuwd. Maar na alle coronalockdowns vandaag pas officieel geopend. Top, vindt deze strandtentbaas. Het is een stuk opgeknapt. De oude situatie was natuurlijk behoorlijk verpauperd hier zo. En eh, ja, nu zitten er allemaal weer eh, hele hoge kwaliteit restaurants en bars... met hele mooie interieurs, prachtige terrassen. Het is echt een hele verandering. De nieuwe boulevard is langer en breder en heeft dus veel nieuwe eetentjes.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 like both you survive. Try to keep your cool before your urge backfires. Walking on a thin thread of like both you survive. Try to keep your cool before your urge backfires. walking on a thin thread of life, both you survive. Try to keep your cool before your urge backfires. Walking on a thin thread of life, both you survive. Try to keep your cool before your urge backfires. Fire. Cool before your urge backfires. Vibe. Cool before your urge backfires. Vibe. Cool before your urge backfires. Vibe. Vibe. Bang, bang. on as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Bang me bang, bang stick up. up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, giddy, bang, bang, stick up. Bang, giddy, bang, It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Thank you. fly. Everybody fat is what we shine in the night. Grind in the night, so fine in the night. Let me see you give it to me a little harder. Let it flow like a mermaid water. Here we go, can you feel taking over? Flip mode with the law, take the order.